No, and since I got that hold off me, I'm living life now that I'm free. Yeah. Told me get my shit together, now I got my shit together. Yeah. Now I made it through the weather, better days are gonna get better. I'm so sorry that it didn't work out. I'm over so sorry, but it's over now. The pain is gone. I'm putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride. I'm heading out tonight. I'm solo. I'm riding solo. I'm riding solo. I'm riding solo. good. Oh, star player misunderstood. Back in the game, who knew I would? Oh, so fly, time I spread my wings. Loving myself makes me wanna sing. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. Told me get my shit together. Now I got my shit together. Yeah. Now I made it through the weather. Better days are gonna get better. I'm so sorry, sorry that it didn't work out. I'm moving on. I'm so sorry, but it's over now. The pain is gone. I'm putting on my safe. S O L O S S O L O S S O L O. I'm living my life and got stress no more. I'm putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride. I'm heading out tonight. I'm solo. I'm riding solo. I'm riding solo. I'm riding solo. Solo. I'm feeling like feest van onze vrienden spelen we niets aan de hand. We zijn er allebei best goed in, het is alleen maar buitenkant. En ondertussen breekt de hel los en verlies ik mijn verstand omdat ik maar niet kan begrijpen hoe we hier zijn aanbeland. Ik raak je kwijt, ik raak je kwijt voor altijd zonder jou. Ik raak je kwijt, ik raak je kwijt voor altijd zonder jou. Je lacht nog altijd om een grappen, maar lacht niet meer zoals toen. Onze eindeloze kussen zijn vervangen door een zoen we zijn een schim van wie we waren. zijn onszelf na gaan doen. We waren ooit de overkant, maar ons gras is niet meer groen. Ik raak je kwijt, ik raak je kwijt voor altijd zonder jou. Ik raak je kwijt raak je kwijt voor altijd zonder jou. Zouden vrienden allang weten dat ik een gordijn optrek, dat we wel met elkaar praten, ook al wordt het geen gesprek. Ik leg mijn hand wel op je billen en die van jou krult in mijn nek. We hadden wij als allerlaatste alleen elkaar nog voor de gek. niet doen. Lief, ik kan het echt niet meer. Straks dan gaan we samen slapen. Voor de allerlaatste keer. Ja, de allerlaatste keer. Het is vijf uur geweest en dat betekent een splinter nieuwe uitzending van het weekend in. Op jouw Zandvoortse radiostation. Ja, je hoorde Jason Woelen met Solo, Pink met Razor Glass en je hoorde laatste nummertje van Jurk met Ik Raak Je Kwijt. Die die vorige week zelf heeft aangekondigd. Precies. Bij ons in de uitzending. Geweldig. Ja. Het is bijna carnaval hè Niels? Klopt. Gaan we straks nog wel even een carnaval nummertje draaien. Ja, is goed. Corrie met een zachte G. Hoor, je dan, ik, hoor ja. ik die? Ja, nee, die hoor je niet. Die hoor ik niet, oké. Nou, Misschien dan heb je stemmetjes in je eh, hoofd, maar... Dat, dat kan ook heel goed. Ja, en ga je nog carnaval vieren eigenlijk? Nee, doe ik niet aan. Ik ook niet. Gaan we luisteren? Zullen we luisteren naar de... De Handsome eh, Post. De Handsome Post met... Dance the, war, is over. Like ie Lekker nummertje. hebben samen liggen kijken naar de ondergaande zon. De avond ademloos getekend, ze heeft het best gedaan voor ons. Wat we zagen was zo prachtig, ze deed het allemaal alleen voor ons. Ze gaf haar allerlaatste warmte, en dat er wel weer een morgen komt. Die komt weet ik zeker. Je staat zo dicht tegen me aan, ik voel je tranen op mijn wang. De mijne mengen met de jou, zo staan we urenlang. En het lijkt alsof we dansen, aan het eind van ons verdriet. We blijven staan en willen wachten, tot het klinkt een ander lied en het komt, en het komt, dat weet ik zeker. komt, en het komt, en het komt, en het komt, dat weet ik zeker. Wat we zagen was zo prachtig, ze heeft het best gedaan voor ons. Still on my sleeves I stained red From all the truth that I've said Come by it honestly, I swear Thought you saw me wink, no I've been on the brink, so tell me what you want to hear Secrets van One Republic. De hoorde je zeker van Guus Meeuwis. En de 3A's met je vecht nooit alleen. Er ging even iets technisch mis. Dat kan gebeuren. En als allereerste nummer hoorde je de Handsome Pose met Dance the War is Over. Ja, en dan even een Ajax nieuwtje. Ja. Uh, eh, de die is eh, uit de selectie gezet. Ja, hij werd gisteren al gewisseld in de rust. Eh. Ja. Dat was ook al heel raar. En de commentator wist niet wat er aan de hand was. Dus we hebben een klein filmpje gezocht. Die gaan we nu afspelen. Van Frank de Boer. Dus die gaat even wat vertellen. Onze goede vriend. Na enkele dagen van relatieve rust is het wederom hommeles bij Ajax. Trainer Frank de Boer heeft aanvaller Monir El Hamdawi uit de selectie gezet voor het duel van zondag tegen AZ. Reden een akkefietje in de rust van de bekerwedstrijd tegen RKC. laat ik eerst zeggen, we zijn hier eh, iets met iets bezig, tenminste bij de technische staf, iedereen die met Ajax eh, bezig is. Dat hebben we van het begin de spelers heel duidelijk gemaakt daarnaast ook, uh, denk jullie al eh, vaak genoeg eh, duidelijk gemaakt hoe, het, hoe wij graag willen werken. Wie daar niet in mee wil, of die dat verstoort, ja, die, die, die moet afhaken. Of die haakt af. Nou, gisteren is iets voorgevallen in de kleedkamer, wat niet toelaatbaar was voor ons. Ik heb mijn manier daarvoor morgen op aangesproken. En wat er uh, gebeurd is zeg maar, in, de, in de kleedkamer, eh, dat gaat niemand aan. Dat is iets tussen de spelers en, en mij en, en, de, en de spelers zelf. Eh, vandaar dat ik hem vanmorgen dus, dus nogmaals heb gesproken. Heb hem dus opgewezen op, op zijn gedrag in de rust. Dus vandaar ook de wissel. En ik heb hem uiteindelijk ook gezegd dat hij niet bij de selectie zit voor komende zondag. En vanaf maandag eh, meetrainen met Jong Ajax. Het is niet de eerste keer dat de boer de aanvaring heeft met El Hamdawi. In december passeerde de Ajax-trainer de spits voor het uitduel tegen Milan. Gevolg was dat de Marokkaanse international zich ziek meldde en zes weken niet op het trainingsveld verscheen. Hoe nu verder? Nou, de sleutel ligt eh, bij hem. Kijk, nogmaals, we hebben heel duidelijk gezegd hoe, wij het willen hebben. En iedereen eh, moet zich daarin schikken. Niemand is belangrijker dan Ajax, ook Monier niet. Nou, nogmaals, eh, zo hebben wij het gezegd tegen hem. En, nu ligt de sleutel bij hen eh, om eh, dat op te pakken. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Ja, en ehm, ik lees net toevallig dat hij waarschijnlijk niet goed in de muur stond. Of hij moest naar de muur, maar dat was gebeurd, niet gebeurde. Dat gebeurde niet. Ja. En ehm, ja, toen is hij boos geworden tegen de boer. En ja, toen zegt hij, ja, wat bedoel ik nou mis? En zegt de boer, ja, kom er maar uit. Oké. Dus, en daarom is hij teruggeplaatst. Ik denk gewoon dat hij een beetje een iets te grote mond hebt gehad. Dat zou kunnen. Ja. En eh, wat gaan we nu doen dan? Dan gaan we luisteren naar het volgende nummertje. Ja, en dat is Limit to Your Love van eh, James Blake.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 Ja, inderdaad, Klim. Daarna terreintje Oostenrijkse Mark Borsato met... Een nummer. Een nummer. <laughs> Heb je verkeerd neergezet. En last van met Rising Sun. ja. Even kijken hoor. Ik kan heel snel opzoeken. Wat was het ook weer? Treintje Oostenrijks met Wereld, zonder jou. Ja, nou, dat kan ik me ook niet voorstellen. Wereld zonder jou. Dus, dat was het. Ik had het ehm, gehoopt. Dat had je gehoopt dat het een wereld zonder mij dat je dat ja. Oké, dan, dan is het goed.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 Elke week, elke maand, ieder jaar getij, komt er altijd een ander gevoel voor mij. Komt het door jou of komt het door mij? en weg naar mij. Vlinders bij jou, vlinders bij mij. Het gaat en het komt als de wind. De lente maakt liefde en liefde maakt wind, Dan loop ik te fluiten. Het maakt me niet uit wat een ander vindt. Maar dan krijg ik weer langzaam mijn lijkt geen lief, maar het eerste gezicht. De vlinders gestorven, de liefde bedorven, het boek weer dicht.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 Het staat voor je klaar al. En eh, ja, wat hoorde je eigenlijk hiervoor? Dat was uh, met Solo, Nick en Simon met Vlinders en Lose Yourself hoorde je net van de script. Ja, en dan gaan we nu eh, heel snel luisteren naar Michael Jackson en Egan met Hold My Hand. Ja, en, en daarna, na het nieuws, gaan wij de files vertellen de heerlijke wielers. Precies. Heerlijk om te zeggen, maar niet leuk als je erin staat. Nee, dat is waar. Nou, ook heerlijk om te zeggen is het ook na.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 Dan net wel met het NOS journaal. Het kabinet blijft voorlopig zwijgen over de situatie van de drie Nederlandse militairen in Libië. Dat is volgens premier Rutte beter voor de veiligheid van de drie. Wel is de Tweede Kamercommissie voor de inlichtingendiensten vertrouwelijk ingelicht over de mislukte operatie van zondag. Er is druk diplomatiek overleg aan de gang, zei Rutte op de wekelijkse persconferentie. In Libië wordt op verschillende plaatsen zwaar gevochten tussen troepen van Gaddafi en opstandelingen die worden gesteund door overgelopen militairen. Bij de strijd om Zawiya, ten westen van Tripoli, zouden tientallen doden zijn gevallen. In het midden van het land zouden rebellen het vliegveld van Ras Lanouf in handen hebben gekregen. Dat is een belangrijk knooppunt voor de olieindustrie. In Tripoli hebben troepen van Gaddafi het vuur geopend op zo'n 1500 demonstranten. Over slachtoffers hier is niets bekend. Een Kamermeerderheid is het er niet mee eens dat de koningin alsnog voor een privé diner naar Oman gaat. Gedoogpartner PVV spreekt van een onverstandig besluit en D66-leider Pechtold zegt je gaat of je gaat niet. Het staatsbezoek van de koningin aan Oman is uitgesteld in verband met de protesten tegen de sultan van Oman. Daarvoor in de plaats gaat ze nu naar een privédiner bij de sultan. De katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordate onderzoekt of er meldingen zijn gedaan van seksueel misbruik door priesters die betrokken waren bij projecten in Kenia. Het zijn projecten die gefinancierd werden door Cordate. Een Nederlandse bisschop die van misbruik wordt beschuldigd werkte jarenlang mee aan die projecten. Voetballer Mounir El Hamdawi is uit de selectie van Ajax gezet. Volgens trainer Frank de Boer is er gisteren in de rust van de bekerwedstrijd tegen RKC iets gebeurd. Wat wil hij niet zeggen? Maandag moet El Hamdawi zich weer bij Ajax melden. Het weer, vanavond meer bewolking, vannacht iets boven het vriespunt. Morgen eerst wat motregen, later meer zon, het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.